Het geweld dat werd gebruikt door Israëlische commando's omschrijft de commissie als buitenproportioneel. Israël verwerpt de conclusies en noemt de commissie bevoordeeld. De Mensenrechtenraad bestaat vooral uit Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Sommige landen hebben zelf geen goede reputatie op het gebied van de mensenrechten. Er loopt nog een VN-onderzoek naar de Israëlische bestorming van het konvooi... onder leiding van de Nieuw-Zeelandse oud-premier Palmer. In Frankrijk ligt het openbaar vervoer tot morgenavond grotendeels plat. De werknemers houden een 24-uur staking... uit protest tegen de regeringsplannen om de minimumpensioenleeftijd te verhogen... van 60 naar 62. Van de treinen rijdt nog maar een kwart tot de helft. Het internationale treinverkeer rijdt nog wel volgens schema... Ook het vliegverkeer heeft last van de staking. Naar verwachting wordt 40 tot 50 procent van de vluchten naar Parijs geannuleerd. Twee weken geleden was er ook al een staking tegen de pensioenplannen. Feyenoord heeft zich niet weten te plaatsen voor de vierde ronde van de KNVB-beker. In de Kuip verloren de Rotterdammers van Roda JC. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging miste Feyenoord nog een penalty. Roda nam daarna de strafschoppen beter. Ajax plaatste zich makkelijk voor de volgende ronde. De titelhouder versloeg MVV met 5-0. Ook PSV boekte een eenvoudige zege. Sparta werd met 3-0 verslagen. FC Utrecht won naar strafschoppen van De Graafschap. En ook AZ, FC Twente, Heracles en FC Groningen zijn door naar de vierde ronde. Het weer helder en een graad of 11. Overdag eerst vrij zonnig, maar in het westen neemt de bewolking toe en volgen buien. In het oosten blijft het droog.